bedrijven in het industriegebied moesten na de stroomstoring afvakkelen. Dat is een proces waarbij overtollig gas wordt verbrand. Het gebeurde voor de veiligheid, zegt de brandweer. Er was geen gevaar voor de omgeving. Omwonenden moesten enige tijd ramen en deuren dicht houden. De Spaanse Senaat heeft de troonsafstand van koning Juan Carlos goedgekeurd. Daarmee is formeel de weg vrijgemaakt voor de nieuwe koning Felipe VI. Komende dag ondertekent Juan Carlos de abdicatiewet in een korte ceremonie op het paleis. Zijn zoon en opvolger Felipe zal daarbij zijn. Het is het laatste dat Juan Carlos zal doen als koning, na 39 jaar op de troon. Donderdag wordt Felipe in het parlement uitgeroepen tot nieuwe koning van Spanje. En op het WK voetbal kwamen Rusland en Zuid-Korea niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1. Eerder op de avond was er ook al een gelijkspel. Bij Mexico tegen gastland Brazilië werd helemaal niet gescoord. België heeft zijn eerste WK-wedstrijd wel gewonnen. Tegen Algerije werd het 2-1. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog.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 De slachtoffers zijn met pick-up trucks naar ziekenhuizen gebracht. Hoeveel het er zijn en of er doden zijn gevallen is niet duidelijk. De hulpdiensten gaan voorzichtig te werk uit angst voor een tweede aanslag. In Nigeria pleegt de islamitische terreurgroep Boko Haram geregeld twee aanslagen kort na elkaar... om zo ook de hulpdiensten te doden. Of Boko Haram ook achter deze aanslag zat, is niet duidelijk. Gemeenten die bang zijn dat ze niet op tijd klaar zijn voor de nieuwe jeugdzorgtaken... kunnen rekenen op steun van het kabinet. Dat hebben de staatssecretarissen Teven en Van Rijn gezegd.